uur. Mariette Krol met het NOS. De politie zoekt getuigen van de vernielingen die zijn aangericht in voormalig dierenpark Emmen. Volgens de politie is geen enkel verblijf of gebouw op het verlaten terrein heel gebleven. Vitrines zijn kapotgeslagen, brandblussers zijn leeggespoten en de muren zijn beklad met gele verf. De dieren verhuizen dit jaar naar een nieuwe plek in Emmen. Sindsdien staat de oude dierentuin leeg. Bijna alle mensen die bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning thuis... zijn niet in staat om hun problemen zelf op te lossen. Vier op de tien mensen kunnen ook niet terugvallen op familie, vrienden of kennissen. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat onderzoekt de gevolgen van de veranderingen in de langdurige zorg. Gemeenten voeren die sinds vorig jaar uit en zelfredzaamheid is daarbij meestal het uitgangspunt. Mensen moeten kijken wat ze zelf of met hulp van bekenden nog kunnen Pas daarna levert de gemeente een bijdrage. Volgens het SCP verloopt vooral de levering van huishoudelijke hulp aan ouderen problematisch. De Duitse rechter heeft het komiek Jan Beumerman verboden om delen van zijn gedicht over de Turkse president Erdogan voor te dragen. Volgens de rechter in Hamburg valt het gedicht onder satire, maar zijn met name de passages waarin seksuele toespelingen worden gemaakt ontoelaatbaar. Leest hij het gedicht toch voor, dan riskeert Beumerman een boete van een kwart miljoen euro of een maandenlange celstraf. Beumerman en zijn advocaat denken nog na over vervolgstappen. En Manchester United heeft de competitie afgesloten met een 3-1 overwinning op Bournemouth. De ploeg van Louis van Gaal werd daardoor vijfde in de Premier League en speelt in de Europa League. De wedstrijd was de laatste in de Engelse competitie dit jaar. Eigenlijk zou die afgelopen weekend worden gespeeld... Maar in het stadion van United werd toen een verdacht pakketje gevonden...